Volgens supermarktdeskundige Moers zullen alle ketens de aangekondigde prijsverlagingen van Albert Heijn wel moeten volgen. En dat kan tot gevolg hebben dat een kleine keten als Coop uiteindelijk uit de markt wordt gedrukt. En die kleine ketens hebben vaak de enige supermarkt in een klein dorp. Moers is bang dat er de komende tijd veel kleine supermarkten uit de dorpen zullen verdwijnen. Klanten moeten dan verder rijden voor hun boodschappen en zijn dus niet goedkoper uit. Het lichaam dat woensdag in Lelystad is gevonden is van de vermiste Amsterdamse Niki Lawalata. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. In verband met de vondst is gisteren in Almere een 32-jarige man aangehouden. Over de relatie tussen de twee wil de politie alleen zeggen dat de vrouw regelmatig bij hem over de vloer kwam. De 27-jarige Nikki werd vorige week zaterdag in Amsterdam als vermist opgegeven. Maandag werd haar auto leeg teruggevonden in Almere. In Afghanistan is een vrouwelijke parlementariër vrijgelaten... die vorige maand was ontvoerd door de Taliban. In ruil daarvoor heeft de regering verschillende Taliban-gevangenen laten gaan. De Taliban melden dat het gaat om vier onschuldige vrouwen en twee kinderen. De Taliban gebruiken ontvoeringen vaker als middel... om geestverwanten uit de cel te krijgen. D66 in Vlissingen wil dat oud-wethouder Damen van de VVD wordt vervolgd voor gesjoemel met reisdeclaraties. Damen zou vaak honderden kilometers te veel hebben gedeclareerd. De oud-wethouder heeft toegezegd dat hij alles zal terugbetalen. D66 neemt daar geen genoegen mee, omdat hij de eet heeft afgelegd. Donderdag stapte burgemeester Roep op, omdat de Vlissingse gemeenteraad geen vertrouwen meer in hem had. Ook hij lag onder vuur vanwege zijn declaratiegedrag. En dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het bewolkt en gaat het regenen. Het koelt af tot 14 graden. Morgen overdag blijft het regenachtig in het noordoosten en oosten. Er kan 10 tot 30 millimeter regen vallen.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 Bijna vijf minuten over die klok van 4 uur. Bijna jouw vrije weekend. En het laatste uurtje helpen je ook nog even doorheen met de beste hits van Europa. New York Breakdown, jaargang 23, aflevering 35 van 30 augustus 2013. 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 18 dalers, 3 nieuwe binnenkomers. Dat zijn een beetje de statistieken van vandaag. En daarbij horen niet meer de Saturdays, What About Us. 17 weken stonden ze erin. 16 weken stond erin Martin Solvlek, Hey Now. paar of the Sun, Alive, 15 weken genoteerd en deze week er ook niet meer bij snelste stijger komt daar straks nog aan. Gavin DeGraw, The Best I Ever Had. 9 plaatsen winst. De snelste dalen hoorde je net voor het nieuws. Emily Sandé, Read All About It, zakt 10 plaatsen. Bastille Pompei staat ondertussen alweer 18 weken genoteerd. Daarmee de langst genoteerde van allemaal. 30 augustus 257, dat is heel lang geleden. toen was het zover dat Bouw Sixtus tweede, die Paus Stefanus eerste opvolgde... in 1933 op deze 30 augustus de oprichting van Air France... 1987 in Moskou prolongeert de Nederlandse mannenhockeyploeg de Europese titel... door in de finale Engeland naar strafballen te verslaan. En op 30 augustus 2001 werden de Europese Centrale Bank, althans...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 Deze week 8 plaatsen omhoog in de derde week dat hij in de hitlijst staat. John Mayer en zijn eh, Paper Doll. En daarvoor op nummer 19 The One Direction. The best song ever ging 7 plaatsen omhoog. Ook zij staan 3 weken in de lijst. Dit is nummer 15. 6 weken in de lijst. 5 plaatsen omhoog. Jesse G, Big Sean, Dizzy Russell en Wild. If I go hard, let me tell you that it's worth it. Play the right cards. ain't afraid to work it. Rushing right off when they say I don't deserve it. Hang on to my heart, you, you keep my fire burning. Hey. Oh, it feels so crazy when you scream my name. Love it when you rock me over every day. G Shine Dime. Okay. today I woke up feeling like the mayor. Mm. I spent about an hour looking in the mirror, as I should. As much as I've been through, it's a wonder I look this damn good. I could probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guaranteed that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jessie J. Then we escapade where it's extra shade. She made me wanna give and I take like collection plates. Wow, all the awards, bras, cars, wall to wall was all a mirage. And I could lose it all tonight just to show the world world, I could do it twice. This my life. If this is a dream. is it? double the dollar. Yeah. I'm a jet setting brother, more hits than a white collar. Yeah. But I can't be boxed, flow tight like Bob Marley's locks. I can't be dropped. I'm at the peak and I can't be topped. I'm wilding out, I've lost the plot, I can't be stopped. Pull up in a gnarly Rari, buy me what? Opposite of calmly, I better get the party hot. I can't be blocked. Ten years plus running the game. You better just come in the game, but now I'm coming again to get the people going dumb and insane. A hundred thousand people going bonkers in the mud and the rain. Women on shoulders, tops off, shouting my name. I'm all in the brain. Why would I complain? I thought I was the boy in the corner, but I'm in a penthouse. Now your boy is a baller. I'm leaving. en zet hem op 106.9. 106.9. Zie 24 uur per dag. Hete zomerhit. Dizzy Wrestle kreeg de hulp van Robbie Williams voor deze plaat Going Crazy. Acht weken staan ze nu in de lijst omhoog van 16 naar nummer 12. De Duitse Rasmus Vader daarvoor met Linus Norda, We Laugh, We Dance, We Cry. Hij staat ondertussen vijf weken in de lijst. Vorige week terug te vinden op 17, deze week omhoog naar 13. Deze dame stond vorige week nog op 14. Zeven weken geleden kwam ze binnen in de lijst. En nu gaat ze drie plaatsen omhoog. Bonnie McKay, de American Girl. Bonnie McKee en haar American Girl. In de zevende week dus omhoog naar nummer 11. Op deze laatste vrijdag van augustus 2013, 30 augustus, Train and the Mermaid. 15 weken in lijst, vorige week nog 15, deze week terugvinden op nummer 20. The One Direction, the best song ever in hun derde week, omhoog van 26 naar 19. Bruno Mars en Treasure staat 11 weken in lijst, vorige week 13, deze week 18. En van 10 zakt het naar 17 in de 13e week. Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love. John Mayer en zijn Paper Doll in de eh, derde week. Vorige week 24, deze week terug te vinden op nummer 16. En vijf plaatsen winst in de zesde week voor Jesse G, Big Sean en Dizzy Russell Wild. 14 is er voor Rihanna, Dave Guetta, Right Now. In de twaalfde week zakken zij zes plaatsen naar beneden. Rasmus Vader, We Love, We Dance, We Cry... met hulp van eh, Linus Norda in de vijfde week omhoog van 17 naar nummer 13. Dit is Russell Robbie Williams, Going Crazy. Plaats dat ondertussen 8 weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op nummer 16. Deze week op nummer 12. Body McKee, American Girl. In de zevende week omhoog van 14 naar nummer 11. Tijd voor ons om dan de top 10 in te gaan van deze week. En wij doen dat natuurlijk met de nummer 10. De nummer 10, dat is de snelste stijger van deze week. plaat nou, was vorige week te vinden op nummer 19. In de zesde week is hij voor de tweede keer in zijn carrière met deze plaat, zeg maar. De snelste stijger van Europa. Gavin DeGraw, de best I have had. Deze week de nummer 10. Saving Africa promise you sometimes we're at war again. Save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, Take me home. I can't stand this place, cause there's too many hipsters, and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain. You're my helter skelter. Or how can I explain that you're the best? drones. This neighborhood of clones. I'm looking at the crowd, they're staring at their phones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think I clean my car. My reflection Hey, North Dakota. I think I love you, but don't even know ya. Hey, Massachusetts. Hey, Minnesota. I think I love you, but don't even know ya. Hey, Carolina. Hey, Oklahoma. Gavin DeGraw. The Best I Ever Had. In de zesde week dus omhoog van 19 naar nummer 10. En de nummer 9 die is voor eh, Jake Miller. A Million Live staat ondertussen 13 weken in de lijst. Net als vorige week is hij de nummer 9 van de week. The other day I got an email, almost didn't read it But something caught my eye right before I could delete it It was bold and underlined, please read was the title Followed by Jake, you are my idol It said and I quote, my name is Nikki and I used to be a dancer Until the doctor diagnosed me with cancer So I said goodbye to all the hair on my head And hello to my hospital bed, yeah See I was just a normal girl, it happened so fast There were so many days that I thought would be my last. However, the fight was tough and the battle was long. But I felt strong when I listened to your songs. You were always there for me. You had my heartbeat. You were my only friend. Kept you on repeat. I thank God for you every single night. Cause believe it or not, you saved my life. Yeah. I've met a million people, been a million places. Shook a million hands, seen a million faces. Had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. Met a million your back from Tennessee, written on a tap. for Jake's eyes only. Inside was a journal and a letter that he wrote me. It said, My name is Dylan, I'm in seventh grade. I'm ridiculed and picked on almost every day. Yeah, they pushed me in the halls, in between my classes. Yesterday they took my books, then broke my glasses. I kinda want to talk to, it's like I don't exist. Sometimes I wonder if I was gone, would I be missed? But let me tell you the real reason for this letter. You helped me through it all, you helped me feel better. Your words give me confidence, your messages inspire me. You helped me find my inner strength inside of me. Through all the bad times, you help me find the light. Believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more. she walked right up to me and then she said, My name is Sammy and I swear that I'm your biggest fan. I think she even had my name written on her hand. She said, Me and my brother used to listen to you every day until last year when he passed away. I'll never forget seeing my parents cry when they got the call saying that your son had died. Man, I wish that he was here now. You were his favorite. He had your mixtape and he never stopped playing it. Your music gives me a feeling that I just can't describe. It's like I got my brother back and he's still alive. I pray for both of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands. turn the table and talk to you. I had a dream, but you're the reason that it's coming true. Yeah, I've had some dark days when the sun don't shine, but you always reminded me that I would be fine. Cause when no one else cared, you believed in my vision. Now I got an army coming with me on my mission. I thank God for all of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. It's, it's, it's. It's you. baby. It's you. baby. you. It's you. zevende week gaan zij vijf plaatsen omhoog. Daxas, It's You. Van 12 omhoog naar nummer 7. Deze man stond vorige week op nummer 7. Nu acht weken in de lijst omhoog naar 6. John Newman, Love Me Again. Turn wrong, left your heart that what devils do? so long, where only fools gone. I shook the angel and young. rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. demons told They rule the world to me Destroy everything They bring down angels like Newman deze week. Love Me Again. En een man die flink een misstap maakt deze week. Dat is uh, eh, Mr. Prompt. Zijn wave stond namelijk vorige week nog bovenaan de lijst van Europa.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 Mr. Proms en zijn waves. Het nieuws van 4 uur komt steeds dichterbij. En we hebben toch nog vier platen echt te gaan. Dus helaas voor Mr. Prompt en zijn waves. Draaien we hem niet helemaal. Blijf zitten op nummer 4.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 En in die achtste week gaan zij omhoog van 5 naar 3 toe. De nummer 2 is dezelfde nummer 2 als vorige week. Naughty Boy en Sam Smith staan nog steeds op nummer 2. Ook zij kwamen 8 weken geleden binnen in de lijst.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 mind daarvoor op 3. we hebben dus een nieuwe nummer 1. En die heet Michel Klaes. Hey Lady Luck, ook afweek in de lijst. Vorige week nog op 3. En deze week is hij de beste in Europa. This time I'm gonna get it